9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Leone heeft een wet aangenomen die het verstoppen van ebola-patiënten strafbaar stelt. Daar komt een gevangenisstraf van twee jaar op te staan. Veel families houden hun zieken thuis en dat belemmert de bestrijding van de epidemie. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in West-Afrika 1427 mensen aan ebola overleden. Er zijn 2615 infecties gemeld. De WHO denkt dat de werkelijke aantallen hoger liggen, omdat veel ziektegevallen niet worden gemeld. De Velsertunnel in de A8, A22 is rond 8 uur vanochtend weer opengegaan. Afgelopen vrijdag moest de tunnel een paar uur dicht vanwege een stroomstoring. Bewakingscamera's en pompen om het regenwater af te voeren werkten niet meer. Het onderzoek duurde langer dan verwacht. In Eindhoven staat een appartementencomplex op instorten door een brand. De pilaren zijn aangetast door de hitte. De brandweer heeft zich terug moeten trekken. De bewoners zijn geëvacueerd. Vannacht brak er brand uit in een tankstation tegenover de flat in de wijk Woensel en het vuur sloeg al snel over. President Obama heeft een onderzoek gelast naar de militaire apparatuur die politiekorpsen gebruiken. Tijdens de recente rellen in Ferguson bleek de politie wapens bij zich te hebben die zijn bedoeld voor het leger. Veel Amerikanen zijn geschokt door de beelden van agenten die zwaaien met geweren. Obama wil niet dat de grenzen tussen leger en politie vervagen. De Palestijnse president Abbas heeft Israël en Hamas opgeroepen weer met elkaar te gaan praten. Eerder voerden de twee al indirecte onderhandelingen met elkaar in de Egyptische hoofdstad Cairo.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 Say, hey, baby, where you going? We just met. Said I got three loves of room for more. My mind is set. We being horny, drunk, stoned, and laughing. Ik weer van harte welkom bij de tweede uur van Crossroads. De afgelopen twee weken opende ik met Country uit Texas. Daarna brachten we vorige week een bezoek aan Australië. Vandaag duiken we de drank in. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. De coversong en de rubriek Sterren van Toen. Nu eerst dus een drietal songs om dorst van te krijgen. De Brummy Brothers met als gast Tim Carbone namen de koe meteen bij de horens. Ze zongen over weed, whiskey, women. Colleen Renison is wat bescheidener en zingt Whiskey whisky. En NQ Airbuckle neemt met Red Wine genoegen. de Haan. Crossroads. I'll call you on the grapevine. And if the world hasn't ended, the doors are at nine. There are dark lights and bright lights, and the stars fall like snow in the wintertime. know who John's Bar, drinking pints with rum and And the ice melts so slowly in my heart, she walks in beauty like the night. When half of Montreal Nora Jones zingt en speelt in Puss Boots samen met zangeres en bassiste Catherine Pepper, die in het verleden bij Ryan Adams speelde, en jazzzangeres Sasha Dobson. De groep ontstond in 2008 toen Nora samen met Dobson in kleine New Yorkse clubs ging optreden met countryliedjes om haar gitaarspel te oefenen en Pepper zich na enige tijd bij hen voegde. Van het een kwam het ander en nu verscheen op het gerenommeerde label Blue Note het debuutalbum No Fools, No Fun, Jesus Etc. is één van de songs op dat album. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. dit programma? Stuur een mail naar info@crossroadsmusic.nl. Eileen King is een van de toonaangevende countryzangeressen in Ierland. Haar album A Sweetheart's Promise bevat de cover van deze week. En dat is Seven Spanish Angels. Het origineel is van Ray Charles en Willie Nelson en dateert uit 1984. Eileen's versie is in 2012 uitgebracht en deze song wordt niet zo heel vaak gecoverd door een dame. He looked down into her brown eyes and said, Say a prayer for me. And she threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, This is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive There were seven Spanish angels At the altar of the sun They were praying for the lovers In the valley of the guns When the battle stopped and the smoke cleared There was thunder from the down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from broken up enigszins denken aan Garth Brooks, maar daar houdt mijn kennis over hem wel mee op. Cadillac Dreams is afkomstig van zijn debuutalbum. You can probably have any guy in this place just old hat, old boots, old jeans. I bought you this beer here just in case. You talk to blue collar boy like me who hates the life he was handed down, who's tired of hanging around for downtown. I'm gonna be somebody, just wait and see. Girl, I'm like an old Chevy truck with Cadillac dreams. Well, I'm getting nowhere, fixing cars these old stains off my hands. Well, I'll die chasing my own star before I turn into my old man who hates the life he was handed down. somebody. Just wait and see. Girl, I'm like an old Chevy truck with Cadillac dreams. I've been thinking about LA. Maybe Austin, New York, or Nashville, Tennessee. cattle. Crossroads met de act van de maand. Tamra Rosanus is veelzijdig en van vele markten thuis. Zo nam ze dit jaar een album Rockabilly Hard op met onvervalste Rockabilly. In Denemarken stond ze ermee in de top 10. Zover zal ze het hier niet schoppen. We gaan luisteren naar Great Balls of Fire en Bop Alula. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love can drive a girl insane. You broke my will. what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I laughed at love cause I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. You changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Ooh, kiss me, baby. Oh yeah, it feels good. Ooh, hold me, baby. I'd like to love you like a lover should Cause you're fine, you're so fine. Wanna tell the world that you're mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. You broke my will, I love you still. Goodness gracious, great balls of fire. Cause you're fine, you're so kind. I wanna tell the world that you're my, my, my. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love can drive a girl insane. You broke my will, but ooh, what a thrill.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 Graham veelal met anderen vertolkt. In deze song krijgt hij de steun van niemand minder dan Vince Gill. You you say got troubles down deep in your soul presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs.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 Voor een van de stations waar ik draai maak ik wekelijks een act van de week. En dat is deze week Waylon Jennings. De link met Sterren van Toen is dan snel gelegd. Waylon Jennings' zangcarrière heeft ruim 40 jaar geduurd. Vanaf het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw vormde hij samen met zijn goede vrienden Johnny Cash, Willie Nelson en Chris Christofferson de countryband The Highwaymen. Jennings trad steeds op als gitarist, maar tijdens de tour met Buddy Holly, Richie Valens en The Big Bopper, waar een abrupt einde aankwam, bespeelde hij de basgitaar. Waylon Jennings stierf op 13 februari 2002 in zijn slaap als gevolg van diabetes nadat een jaar eerder als een linkervoet vanwege dezelfde ziekte was afgezet. Eerste song Anita You Dreaming van Waylon. Vervolgens gaan we luisteren naar Storms Never Last van Waylon samen met zijn vrouw Jessie Coulter. Ook maakte Waylon deel uit van de Highwaymen, zoals eerder gememoreerd. Zij brengen Desperados Waiting for the Train. Anita, come closer, stop crying and listen to me. I guess it's too late now, but somehow I must make you see. What we thought was our world was only a dream world, and we just can't go on like this. Anita, never exist. Anita, it's over. There's nothing that's left now to say. Anita, you're dreaming, and I know it's better. He's a drifter and a driller of oil wells and an old school man of the world. He let me drive his car when he's too drunk to, and he'd wink and give me money for the girls. And our lives were like some old Western movie like desperados waiting for a train, like desperados waiting for a train. From the time that I could walk, he'd take me with him to a bar called the Green Frog Cafe there were old men with beer guts and dominoes lying about their lives while they played. And I was just a kid, they called his sidekick One day I looked up and he's pushing 80 And there's brown tobacco stains all down his chin To me he's one of the heroes of this country So why is he all dressed up like them old men? Drinking beer and playing moon and 42 before he died, I went to see him. I was grown and he was almost gone. So we just closed our eyes and dreamed us up a kitchen and sang another verse to that old song. Come on, Jack. That son of a gun's a comin' desperado. country muziekwereld is gevallen voor Mary Sarah. Ze is een mooie jonge dame met een prachtige stem, zegt Willie Nelson. Een van de vele artiesten die op haar album Bridges verschijnt. Ook krijgt ze de steun van Merle Haggard met wie ze het uit 1969 daterende The Fight Inside of Me vertolkt. don't believe in fighting. And I wonder just how long the rest of us can count on being free. They love our milk and honey, but they preach about some other way to live in. When they're running down our country house, they're walking on the fighting side of me. getalenteerde zangeres uit Australië en daar ga ik mee afsluiten.